Michel Koenen met het NOS-journaal. Het proces over de decembermoorden in Suriname gaat door. De rechter heeft het verzoek om de zaak stop te zetten afgewezen. Het Openbaar Ministerie moest dat verzoek indienen van president Bouterse. De zitting is nu geschorst.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 Als pensioenfondsen op een andere manier mogen berekenen of ze nog voldoende geld in kas hebben... lopen jongere generaties het risico dat ze later een veel lager pensioen krijgen. Volgens het Centraal Planbureau kunnen jongeren bijna een derde verliezen. Een andere manier van rekenen is wel gunstig voor oudere deelnemers in pensioenfondsen... Staatssecretaris Kleinsma had het CPB gevraagd om de gevolgen te onderzoeken van een hogere rekenrente. Oppositiepartijen als de PVV, de SP en 50PLUS zijn voor zo'n verhoging... omdat dan minder snel moet worden gekort op pensioenen. Jan Siemerink vertrekt bij de Tennisbond. Het aflopende contract van de technisch directeur wordt niet verlengd. Siemerink en de bond denken anders over de toekomst van het Nederlandse tennis. De oud-tennisser was tien jaar in dienst van de KNLTB... Tot vorig jaar was Simrink ook bondscoach van het Davis Cup team. En op het Gelderse vliegveld Teugen zijn vrijdag in een klein vliegtuig twee koffers met in totaal 60 kilo heroïne gevonden. De politie maakte de vondst vandaag pas bekend. De drugs werd onderschept na een tip uit Groot-Brittannië. Twee Duitsers zijn aangehouden. Het weer nog. In het oosten nog wat regen, in het westen droog. Het is 3 tot 8 graden. En morgen is het ongeveer hetzelfde en dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate.